Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Restaurants van terug in tenminste negen voormalige V&D's. De panden worden omgebouwd tot vestigingen van de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay, de nieuwe eigenaar. Die opent in het derde kwartaal zijn eerste winkels in Nederland. Alleen in de Amsterdamse vestiging van Hudson's Bay komt geen Laplace. Daar komt wel een restaurant, maar in welke vorm wil Hudson's niet zeggen. Na het faillissement van V&D werd Laplace overgenomen door supermarktketen Jumbo. Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft met de KNVB een mondeling akkoord bereikt, laat zijn zaakwaarnemer weten. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB wil het niet bevestigen. Advocaat wordt naar verwachting deze week gepresenteerd. Het wordt zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Vorige week liet Rut Gullit al weten dat hij akkoord is met de KNVB. De oudspeler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan wordt de assistent van advocaat. Na de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen is het in Parijs tot ongeregeldheden gekomen. Meer dan 300 antiglobalisten belaagden de politie. Die gebruikte traangas om de railschoppers terug te dringen. De railschoppers vinden dat Macron, die vroeger bankier was, te veel op de hand is van het bedrijfsleven. Ook in Nantes en Grenoble was het onrustig toen tegenstanders van Macron de straat op gingen. Het Amerikaanse verfbedrijf PPG reageert teleurgesteld op de afwijzing van Axo Nobel. PPG deed twee weken geleden een overnamebod van 25 miljard euro. Axo Nobel wees dat vandaag definitief af. Afgelopen zaterdag spraken de twee bedrijven met elkaar, maar dat liep op niets uit. Axo wil zelfstandig blijven, maar volgens PPG is een overname beter voor het bedrijf. In Delden in Overijssel is een auto een apotheek ingereden. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het is niet duidelijk waardoor de bestuurder van 85 het gebouw binnenreed. De auto kwam pas achter in de zaak tot stilstand. Het weer eerst grijs met motregen. Vanuit het noorden wordt het zonnig, maar in het zuidoosten klaart het pas aan het eind van de middag op. Het wordt vandaag 10 tot 15 graden.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 Ze er net onder Ze vielen haren vrij Er is wat voor mijn kinderen Hij maakt soms op oorlogspad Maar werd ze ijs van stenen het Nou, dat wordt een hele waard. Dan ze niet te klein En al hebben ze uit eten losse kraaien is de rijkdom van het veld.